Eerste couplet. Karim Honert Frituur. Goedenavond. Ik kom voor de nieuwe Vlaamse aardappelen. Graag een groot bak In gelijk gesneden repen aardappel. Langzaam gehaard in gloeiend ossevet. Met een sausje van opgewerkt eigen met mosterd en olie. Wat zeg je? Een groeit pak met mayonaise. Moet er nog iets bij? Wel ja. Een zelfgemaakt gehaktballetje met extra ui. Meneer wil een oorsnij. Hela Karim, hier eens expliceren. Eel trouw, in Oost willen we samen zeren. Wat zij het door ontfabriceren. Als dat is mijn vraag. Je kent ons toch niet al negeren. dus hier het mooi appreciëren. Gemeen klakken aan bakken zal niet Al die tegeres zijn hier, wij doen het op ons manier. Al de die is van ons, dat is van ons, ons. Al die tegeres zijn hier, wij doen het op ons manier. Al de die is van ons, dat is van ons, ons. Weer de couplet, Karim bij de coiffeur. Ik wens een nieuwe snit en tevens dient mijn snort bijgewerkt te worden. We zullen naar je zeven 70 puntjes knippen en de moustache, die gaat eraf. Nee, laat maar twee vingers staan. Ah, een dolfje gelijk dat me zeggen. A coup à la jatte is sans passé en aan mise en place is modé. Zou je mijn haren ook kunnen instrijken met peroxide en vervolgens voorzien van een origami van zilverpapier? Ah, meneer wil een speciaal effect. 50 tinten geel. We mogen al eens uit de bol gaan. Dus 50 mesjes in het geel. Of nee, laat mij maar gewoon terug zwart. Zwart, zwart, zwart, zwart. Ela Karim, we gaan eens expliceren. Il trouw, in ons willen we Was hij Wat zij het door ontfabriceren. fabriceren, dat is mijn vraag. Je kent ons toch niet al negeren. hier het maar appreciëren. Gemeen lachen aan bakken zal niet scheren.